omdat er huizen en scholen in de buurt van de snelwegen liggen. Astronaut André Kuipers noemt zijn landing van gisteren pijnlijk en niet comfortabel. Hij zei in een interview dat hij misselijk en duizelig wordt als hij te veel beweegt. Verder moet hij opnieuw leren lopen. Op dit moment vliegt Kuipers naar de Amerikaanse stad Houston. Daar wordt hij in de loop van de dag herenigd met zijn vrouw en kinderen. Het weer, het is droog met vanochtend overwegend zon. Vanmiddag lichte bewolking en ongeveer 22 graden. Morgen neemt de bewolking toe en kan er in het westen wat regen vallen. Temperatuur loopt dan iets op. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 naar Amsterdam bij Hoogmade 3...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 good to me. With you. Sing it one more God. time. It feels like something's heating up. Can I leave with you? Lay I don't know what I'm thinking about. Yeah, yeah, yeah, yeah. It feels like something's heating up.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré esta rumba Mata que yo siempre cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.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 In Spanje is uitgebreid gevierd dat het nationale voetbalelftal Europees kampioen is geworden. In Madrid en andere steden gingen honderdduizenden fans de straat op. Spanje, dat ook al wereldkampioen is, won gisteren met 4-0 van Italië. En is het eerste land de Europese titel prolongeert. De Spaanse premier Rajoy hoopt dat de overwinning de Spanjaarden even afleidt van de economische problemen in het land. Vanaf vandaag mag op drie stukken snelweg weer 100 km per uur worden gereden in plaats van 80. Het gaat om de A13 bij Overschie, de A12 bij Voorburg en de A10 West bij Amsterdam. Tien jaar geleden werd de maximumsnelheid daar nog verlaagd naar 80 om geluidsoverlast en luchtverontreiniging te verminderen. Maar volgens de minister van Verkeer Schultz van Hagen heeft de verlaging nauwelijks effect gehad. De kandidaat van de oppositie in Mexico lijkt de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Het is Enrique Peña Nieto van de Institutionele Revolutionaire Partij. Hij zou 40% van de stem hebben gekregen. Veel Mexicanen zijn teleurgesteld in de huidige president Calderon, omdat de strijd tegen het drugsgeweld is mislukt. Peña Nieto wil meer aandacht voor andere problemen dan drugsgeweld. Apple schikt voor bijna 50 miljoen euro met het Chinese bedrijf ProView, dat de Chinese recht op de naam iPad claimde. Apple zegt dat het in 2020.